is Wouter de Jong met het NOS-journaal. In Madrid zijn protesten tegen het komende pausbezoek aan Spanje grimmig verlopen. Er waren duizenden mensen naar het centrale plein in de hoofdstad gegaan. Ze vinden dat Spanje zich de hoge kosten van het pausbezoek niet kan permitteren... gezien de economische crisis waarin het land verkeert. De betoging begon rustig, maar op een gegeven moment raakte de politie slaags met de actievoerders. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Paus Benedictus komt morgen aan in Madrid en blijft vier dagen. Zijn bezoek is in het kader van de Wereldjongerendagen... waar naar schatting een half miljoen katholieke jongeren op afkomen. Turkije heeft in het noorden van Irak luchtaanvallen uitgevoerd... op doelen van de militante Koerdische beweging PKK... De aanvallen zijn een vergelding voor een aanslag eerder vandaag in het zuidoosten van Turkije, waarbij elf Turkse militairen en een lokale bewaker om het leven kwamen. Premier Erdogan reageerde meteen woedend op de aanslag en zei dat de daders ervoor zouden boeten. In totaal zijn de afgelopen maand al meer dan 30 Turkse militairen gesneuveld door toenemend geweld van militante Koerden. Het Turkse leger heeft de strijd tegen de PKK daarom opgevoerd. Eerst alleen op Turks grondgebied en nu dus ook in het noorden van Irak. De man die vrijdag voor zijn huis in Amsterdam Slotervaart werd neergeschoten is aan zijn verwondingen bezweken. De man van 41 was lid van de harde kern van Ajax. Hij had een ticketbureau dat handelde in voetbalkaartjes. Ook was hij de eigenaar van het kledingmerk AFCA dat populair is onder Ajax supporters. De man werd vrijdag door een man op een scooter in zijn nek geschoten. De dader sloeg op de vlucht en is nog steeds spoorloos. Het weer, vannacht opklaringen, minima 9 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Overdag eerst wat zon, later meer bewolking en buien die plaatselijk stevig kunnen zijn. Met onweer, hagel en windstoten. Middagtemperatuur 20 graden in het noorden tot 26 in het zuiden.